4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het een trieste dag voor de Europese Unie... nadat vanochtend de EU-regeringsleiders het Brexit-verdrag hebben goedgekeurd. Rutte zei ook dat er geen plan B is. Het verdrag moet volgende maand nog door het Britse parlement worden goedgekeurd. Er komt niks beters, dit is het beste wat ze kunnen krijgen, zei Rutte. Na het Britse parlement moet ook het Europees parlement... de bijna 600 pagina's tellende scheidingsovereenkomst goedkeuren. In binnen- en buitenland wordt vandaag aandacht gevraagd... voor geweld tegen vrouwen. Zo kleuren in Rotterdam de Euromast en de Erasmusbrug vanavond oranje. In Spanje wordt in tientallen steden en dorpen gedemonstreerd. De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in 1960 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Volgens de VN krijgen één op de drie vrouwen en meisjes in hun leven te maken met fysiek of seksueel geweld, vaak door hun partner. In Lelystad hebben zeker duizend mensen een manifestatie bezocht om het personeel van het MC Zuiderzee ziekenhuis te steunen. De gemeenteraad had bewoners opgeroepen om het ziekenhuis te omarmen... en zo aandacht te vragen voor het feit dat Lelystad geen volwaardig ziekenhuis meer heeft. Donderdag werd er een akkoord bereikt over een doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. Maar voor spoedeisende hulp en acute verloskunde is geen ruimte meer. Rusland blokkeert met een vrachtschip ten oosten van de Krim de toegang tot de zee van Azov. Het schip ligt in de smalle straat van Kerch, meldt persbureau Reuters. De blokkade volgt op een aanvaring tussen een schip van de Russische kustwacht... en een sleepboot van de Oekraïense marine. Moskou spreekt van een provocatie. De Oekraïners zouden zonder toestemming de grens zijn overgestoken. Maar volgens Oekraïne gaat het om Russische agressie... en houdt dat land zich niet aan verdragen. En dan het weer. Het blijft bewolkt met plaatselijk wat motregen. Met maximaal 5 graden en een matige noordoostenwind is het vrij kil. Morgen blijft het grijs met eerst nog kans op wat lichte regen in het zuiden.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 <laughs> I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all.